De Tweede Kamer dreigt daarmee omdat de twee organisaties het jaarsalaris niet willen verlagen... tot het gewenste niveau van 124.000 euro. Andere hulporganisaties deden dat wel... Staatssecretaris Knapen is het eens met de Kamer. Premier Rutte is vanavond in aanvaring gekomen met de Eerste Kamer. Die wil meerderheid dat het kabinet afziet van de verhoging van de BTW op theaterkaartjes. De oppositiepartijen die in de Eerste Kamer een meerderheid hebben, dienden een motie in. Meerderheid in de Tweede Kamer houdt vast aan de BTW-verhoging. Rutte zegt dat er geen alternatieven zijn voor deze bezuinigingsmaatregel. Volgende week stemt de Eerste Kamer over de motie. De driedaagse staking bij TNT is begonnen. Laatste poging van de werkgevers om met onderhandelen de staking van postbodes te voorkomen mislukte vanmiddag. De staking wordt gesteund door de vakcentrales FNV en CNV, maar op één na grootste bond, de BVPP, vindt staken zinloos. VN-militairen uit Nepal zijn waarschijnlijk de bron van de cholera in Haiti. Dat blijkt uit onderzoek door een Franse epidemioloog. Via een rivier bij de basis van de militairen heeft de ziekte zich verspreid. In Haiti zijn al 2000 mensen aan de cholera overleden. Meer dan 90.000 mensen zijn besmet. In de Eemshaven hebben actievoerders van Greenpeace een bouwplaats van energiemaatschappij Essent bezet. Ze willen dat Essent daar afziet van de bouw van een kolencentrale en investeert in schone energie. Elf activisten zijn in hijskranen geklommen en ze willen daar bivakeren. Op de grond is een blokkade opgeworpen. Twente heeft de laatste groepswedstrijd in de Champions League gelijk gespeeld. In Enschede werd het 3-3 tegen Tottenham Hotspur. Twente speelt verder in de Europa League. Het weer vooral in het noorden mistig.